op de vierde vloer. Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone bij Q-Music. Twee minuten over één. Goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van der Hoorschot. Goeienacht. Het is onrustig in Mexico. Daar heeft de politie een beruchte drugsbaas doodgeschoten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt daarom Nederlanders die in Mexico zijn. Het advies is om voorlopig binnen te blijven. Ook de Amerikanen roepen hun landgenoten op om alert te zijn. Meerdere Amerikaanse en Canadese luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar Mexico geannuleerd. De Olympische Spelen in Italië zitten erop. IOC-baas Kirsten Coventry noemt de afgelopen twee weken onvergetelijk. Ook was ze vol lof over de Olympische atleten. Na het doven van de Olympische vlam werd de stokje doorgegeven aan Frankrijk. In 2030 worden de winterspelen gehouden in Nice en in de Franse Alpen. Mogelijk wordt het schaatsen in Heerenveen gehouden... omdat Frankrijk zelf geen geschikte ijsbaan heeft. Voor het dodelijke schietgeweld van afgelopen week in Rotterdam zitten nu drie mannen vast. Eén werd al snel na de schietpartij opgepakt en er zijn dit weekend twee verdachten bijgekomen. De man die zou hebben geschoten en de bestuurder van de vluchtauto. Het zou gaan om een drugsmoord. De politie weet niet of er nog meer mensen bij betrokken waren. En Sjaak Troost stapt per direct uit de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Hij zegt dat de tegenvallende resultaten van de afgelopen twee jaar mede aan hem te wijten zijn. Toch kijkt hij met voldoening terug op zijn tijd bij de club. De laatste tijd krijgen meerdere directie- en bestuursleden te maken met bedreigingen... omdat supporters ontevreden zijn over de resultaten van Feyenoord. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en de minima liggen rond een graad of 7. Overdag kan er wel een bui vallen, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen, wel nog twee controles. Eentje op de A27 van Almere naar Hilversum. Let op je snelheid bij hectometerpaal 101.7. En de andere is te vinden op de A58 van Breda richting Bergen op Zoom bij 76.1.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 Vanaf 6 uur hoor je weer eh, de ochtendshow met Matti en Marieke. En Matti is weer terug uit Milaan. Samen met Luc hielden ze alles voor je in de gaten bij de Olympische Winterspelen. Die zijn gisteren helaas tot een eind gekomen.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 Het is eh, tot zijn einde gekomen. Gisteren zijn de allerlaatste sporten gespeeld. De allerlaatste wedstrijden uitgevoerd voor de Olympische Winterspelen in Milaan van dit jaar. De meest succesvolle Winterspelen ooit die we hebben gevolgd. Of eh, ja, hoe noemen we dat? Hebben, hebben uitgevoerd. Ik zeg altijd we. Maar uiteindelijk zijn er maar een groepje van uh, eh, 20 sporters die echt hier vier jaar lang voor hebben gestreden om dit te kunnen teweegbrengen. En ik zit alleen maar te klappen en te juichen voor de tv-schermen. En dan, en dan zeggen we, we hebben gewonnen, we hebben gewonnen. <laughs> Eh, ik heb er helemaal niks aan toegevoegd uiteindelijk. Uh, ehm, Matti en Luc van de Ochtendshow die, eh, zijn naar Milaan geweest de afgelopen twee weken. Die hebben ongelooflijk toffe dingen meegemaakt. Niet alleen in Milaan, maar ook ja, in Cortina, in, in, de, in de stadions waar er geschaatst is. En bij de de bergen waar de ehm, ja, noem het eens, skeleton. Zeg je dan geskeletont? Ik weet het niet, maar ze hebben gekeken bij Kimberly Bos. Die was aan het skeletonnen, <laughs> als dat een werkwoord is. We hebben het even voor je samengevat in 2,5 eh, minuut. Een kleine vogelvlucht. Wat hebben Mattie en Luc allemaal meegemaakt... bij de Olympische Winterspelen in Milaan? De meest succesvolle Olympische Winterspelen ooit voor Nederland. Ja, dit is één waarvan we over 20 jaar nog zullen zeggen... Weet je nog die spelen waarbij Jutta Leerdam het onmogelijke mogelijk maakte? Hier staat 1 12 Olympisch kampioen. Glitter, klemmer, goud voor Leerdam. Ja, Olympisch record. Oh, Die spelen met drie keer goud voor Jens van het Woud. Ga maar staan met z'n allen. Goud op de aflossing van het Woud. 1, 2, 3. Subliem. Maar ook de spelen van Joep Wennemars, die werd geblokkeerd. Olympische, Olympische dromen in de kloten. Of Suzanne Schulting, Sandra Velzenboer en Michelle Velzenboer... die alle drie onderuit gingen bij de 1500 meter short track. Nee, Sandra Velzenboer ook! Dit is de gekste race aller tijden. Wat een drama dit. Het ijs brak gewoon uit het niets weg. de maar vooral de spelen van een record aantal gouden medailles. Antoinette Rijpma de Jong, Olympisch kampioen. Jorrit Persma. En hier komt de tiende gouden medaille voor Nederland. Marijke Groenewoud. Wie niet weg is, is gezien. Hier is nummer 10. Waar een klein land groot in kan zijn. Och, wat hebben we genoten in Milaan. Hé, Matty? Ongelooflijk, Luc. Vooral toen jij iedereen op straat liet denken dat ik een Olympisch atleet was. What do you think this guy does? ice hockey. He looks like a hockey player. Well, here he is. You can ask him yourself. Ice hockey. Hello. You want a picture with him? Yes, Manny. Ja, hoewel ik het ook wel echt vet vond dat Irene Wust... de meest succesvolle Nederlandse Olympier ooit... gewoon wist te zeggen bij welke amateurclub ik voetbal. Omdat ze blijkbaar vaak naar Q-Music luistert. Irene, hoe heet de amateurclub van Luc? VV Forward. Bang, meteen goed. Bonusvraag. Hoe vaak heeft Luc gescoord? Dit jaar nog nul, want hij is geblesseerd. Luc? Goed? Ja, goed. Ja, het is gewoon goed. En zo zie je maar, luister Q-Music en voor het weet hangt er goud om je nek. Dit waren de Olympische Winterspelen in Milaan. Arrivederci. Jongens, heeft iemand mijn stembanden gezien? Looking at the clear blue skies up above. Q music. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. between you and me. From way out here, it's easier to see the rain. up in the clouds in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, the sanctuary. me oh Lord, The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Alex Warren back in music, an ordinary. Een van de allergrootste hits van het afgelopen jaar. Ja, zie dat nog maar eens op te volgen dan. Als je het volgende liedje moet uitbrengen. Dan staat er toch een hoop druk ineens op. Maar hij komt eraan. Alex Warren is al eh, wekenlang op Instagram en TikTok flik aan het teasen. Fever Dream gaat het volgende nummer heten. En het schijnt, eh, ja, eh, het schijnt toch wel weer een, een hitje te gaan worden. hoewel, als je kijkt naar de streak die Alex Warren de afgelopen jaren heeft weten te, te zetten... met alles wat hij tot nu toe heeft uitgebracht. begon, god, waar begon het ook weer allemaal mee? Zit even te kijken, systeem. Before You Leave Me was natuurlijk eerst het hitje. Toen kwam Carry You Home in rap tempo erachteraan. Burning Down werd daarna gelijk een top 40 hit. Eh, en toen Bloodline nog van Alex Horn met Jelly Roll erbij. Eternity is nog een groot hit geworden. Maar Ordinary is wel echt eh, de knoeper, die hem heeft gepakt. Dus heel benieuwd of hij die lijn nog weet door te zetten zometeen met Fever Dream. Hey, ehm, ben je nu aan het werk? Dan wil ik je straks even in de spotlight zetten. Dan heb ik alleen even een audioberichtje van je nodig... waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Beetje zoals Martine vorige week deed. Ik ben Martine, ik werk in de ouderzorg. Dus alles wat ik van je nodig heb.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 De nachtdienst. Delano Nijboer vraagt in de Q-Music app... is er nog wat te beleven? Nou, en of er nog wat te beleven is... we spelen De Nachtdienst. Het spel waarbij we altijd even mensen die keihard aan het werk zijn in de nacht... in het zonnetje zetten. Je hoort zo namelijk vijf Q-luisteraars... die vertellen hoe ze heten en wat voor werk ze momenteel aan het verrichten zijn. En dan is het aan jou de taak om heel goed op te letten op wat iedereen zegt. Want na afloop stel ik een vraag. En als jij de eerste persoon bent die de vraag goed beantwoordt in de Q-Music app... dan win jij eh, een dienst in de nacht. Dan mag je een liedje bij me aanvragen dat alleen jij graag wil horen. En die vraag gaat dus over iets wat de mensen die je zo hoort hebben gezegd. Dus luister goed naar... De nachtdienst. Ik ben Robin en ik tel vleermuizen. Hoi, wij zijn Esmeen Overbod en we zijn aan het werk in de nachtdienst in het ziekenhuis. Hey, met Sander. en Ik werk aan het spoor vannacht. Hoi, ik ben Jacqueline. Ik werk in een hospice. Hey, ik ben Koen en ik ben beveiliger. Nou, en dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Sander. Maar wat voor werk doet Sander? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app... wint zometeen een dienst in de nacht. Na Harry Styles, een Aperture. Take no prisoners for me. I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees.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 if you only wanna act like lovers do for a night or two. Oh, yeah. sometimes in the morning, go back to being someone you never know. Het heet McCray Back Music en What I Want. Gerda, goeienacht. Hi Kane. Ik moet het je toch even vragen voordat we aan de nachtdienst beginnen. Ik zie in jouw eh, profielfoto in de Q-Music app een foto samen met Lewis Hamilton. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Wanneer heb jij Lewis Hamilton ontmoet? Och, ehm, ik denk dat dat 2016 is geweest. Alweer tien jaar geleden. En wat was de gelegenheid? Nou, ik had dat gewonnen, meet and greet. Wow, wat vet. En eh, dat was heel erg leuk. Ja, en ik was daarvoor al heel lang helemaal te fan. Dus het was een uh, droom die uitkwam. Nog voordat eh, Max Verstappen dan heel groot was. Want die kwam in 2016 zijn eerste race. Ik keek al sinds ik, nou, met mijn vader als klein meisje keek ik al. En waar, waar was dit dan, deze gelegenheid? Want ik zie een foto voor een grote fotomuur ook... met een hele hoop ja, ik moet eigenlijk niet zeggen, maar ik zie een hele hoop Vodafone-logo's voorbij komen. Ja. Ik zeg niks verder, maar reclame <laughs> inderdaad. <laughs> nou, voor mij doet het goed, toch? Ja, dat is, ja, met een petje met Vodafone en eh, een wand met eh, Vodafone en een shirt met Vodafone. Ik zeg maar laten we zeggen reclame. <laughs> maar goed, inderdaad, dat was op Schiphol. Wat zeg jij nou, op Schiphol? Ja, dat was op... Eh, inderdaad ging Lewis Hamilton racen uh, tegen een eh, vliegtuig. Wat? dat was ja, dat was een eh, besloten event. Hè? Wat zeg je? Ja. Hij ging racen tegen een vliegtuig met een, met een Formule 1 auto. Ja, ja, ja, ja. En dan is de vraag, wie won er? Louis. En wie bestuurde dan het vliegtuig? <laughs> ja. ja, dat zullen we nooit weten. Ja, en, maar moet ik me echt voorstellen dat hij, dat hij dan naast een KLM-vliegtuig aan, aan het rijden was? Nou, ik, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan het. Ik, ik, nee, het was geen KLM-vliegtuig. Het was wel, eh, volgens mij, ik, ik weet niet meer wat voor vliegtuig het was. Want ik was alleen maar eigenlijk op Lewis aan het letten die aan het rijden was. Ja, dat snap ik wel, ja. Dus ik, ik kan me niet zo heel erg goed meer voor de geest halen. Maar ik was een besloten event op Schiphol dat hij tegen een vliegtuig ging racen. Nou, ik ga hier sowieso nog een keer de beelden van opzoeken. Want hier moeten ongetwijfeld wel beelden van op het internet staan. Ja, weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik heb het nooit gezien. Nou, wat raar. Wat een raar verhaal is dit, Gerda. Ja, <laughs> ja sorry. Ik kan er niet meer van maken dan nee. dit. Maar in ieder geval een onvergetelijke dag. Het was een onvergetelijke dag en het was ontzettend leuk om hem te ontmoeten. En het is gewoon een hele leuke, leuke vent. nachtdienst. En dan hoop ik dat je het niet hebt gedroomd, Gerda. Nee, ik heb het echt niet Oké, oké, dat is goed. Hey, het brengt jou eh, vannacht in het spel de nachtdienst. Je hoorde net vijf Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Die vertelden hoe ze heet en wat voor werk ze doen. Eh, en de vraag was, wat voor werk doet Sander? Dat was namelijk een van de mensen die zich uh, voorstelde. Jij was de allereerste die een antwoord stuurde in de Q-Music app. Wat was jouw antwoord? Aan het spoor werkt hij. Hey, met Sander. Ik werk aan het spoor vannacht. Nou, dat is helemaal goed. <laughs> en daarmee eh, win jij, Gerda, een dienst in de nacht. Jij mag een, eh, een liedje bij me aanvragen. Wat wil je horen? Nou, het is een liedje die je bijna nooit meer hoort. Maar ik vind hem nog steeds steen en steen goed. Maar te weinig gedraaid. Dus bij deze zou ik heel graag 30 eh, Seconds to Mars met Closer to the Edge willen aanvragen. Dan ga ik je hierbij wat bekennen, Gerda. Ik heb hier nog nooit van gehoord. <laughs> maar dat kan dus ook komen omdat ik... Eh, ja, ik ben, ik ben ook al maar 23. Maar dat, dat het dus te weinig gedraaid wordt. Dat ik het gewoon niet goed heb meegekregen. Dat bedoel ik. Het wordt te weinig gedraaid. Dus je gaat me nu eigenlijk een beetje muzikaal opvoeden dan? Nou ja, bij deze. 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. Ik ga hem voor het eerst in mijn leven horen. Ik ben heel benieuwd. Eh, nou, geniet ervan dan, Gerda. Laat jij ook even weten wat je ervan vindt. Dat zal ik doen. Ik kom erop terug. Oké. Hoi hoi, geniet ervan. Hoi, 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge, nu bij Q-Music. I to lost myself Death to Mars. Aangevraagd door eh, Gerda die net de nachtdienst won en daarmee een dienst in de nacht won. Dus ze mocht een liedje aanvragen. Ze kwam met Closer to the Edge. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Dus Gerda vroeg nog even of ik even een recensie wilde geven van een kutplaat. Nee, grapje, grapje, grapje Gerda. <laughs> best een leuk liedje, best een leuk liedje. With the Temptation, nu bij je Music. Dit is Somebody Like You. Echt een grapje Gerda, ik vond het echt wel een leuk liedje. Sometimes I fear my conscience. Feels like I'm deep on the water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24 7. Stuck in my Somebody like you will never